Die dijkers met het NOS Journaal. Voor de tweede keer in korte tijd is een vliegtuig boven Curaçao bijna op een ander toestel gebotst. De piloot van een privévliegtuig zag vlak na het opstijgen dat hij recht op een ander toestel afvloog. Waarschijnlijk gaat het om een militair toestel dat niet op de radar te zien was. Gisteren vloog een passagiersvliegtuig ook al bijna tegen een Amerikaans militair vliegtuig boven Curaçao. De bekende Amerikaanse regisseur Rob Reiner en zijn vrouw zijn dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Volgens het tijdschrift People zijn ze vermoord door hun zoon. De hulpdiensten in Los Angeles zeggen dat er twee lichamen zijn gevonden... maar bevestigen nog niet dat het om Reiner en zijn vrouw gaat. Rob Reiner is onder meer bekend van films uit de jaren 80 en 90... als The Princess Bride, When Harry Met Sally en A Few Good Men... Treinen die spullen van het leger vervoeren, zoals tanks, krijgen in de toekomst voorrang op het spoor. Nu moeten zij nog wachten als er bijvoorbeeld een intercity voorbij komt. Maar omdat in de toekomst steeds meer materiaal van het leger vanuit de havens vervoerd moet worden per trein, verandert het demissionaire kabinet de regels. In de auto van de schutters van de aanslag op een Joods festival in Sydney is een vlag van, een terreur, van terreurgroep IS gevonden, dat de Australische omroep ABC. De Australische Veiligheidsdienst deed volgens de zender ook een paar jaar geleden al eens onderzoek naar mogelijke banden tussen een van de schutters en IS. De daders waren een vader en zijn zoon. Schoten gisteren zeker 15 mensen dood op een Joods festival in Sydney. De partijleiders van D66, CDA en VVD zijn sinds gisteravond op een landgoed in Hilversum... om voor het eerst inhoudelijk te praten over de vorming van een nieuw kabinet... Ze blijven er nog tot vanmiddag. De drie partijen hebben tot eind januari de tijd om tot een akkoord te komen. Het weer, het is droog, geen 1 tot 5 graden momenteel. Vanochtend in de midden en zuidoosten zon. Later breekt ook op andere plaatsen de zon door. Alleen aan de kust kan het nog lang bewolkt blijven. Het wordt in de middag maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 straatbewoners of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en probeer iets te doorgronden. Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Hoor je de stad? Mijn hemelse verslaving. Voel je de adem? dwaal ik elke keer in de stem van de zee.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 looking down at all I see. Painted face. something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 Volgens het tijdschrift People zijn ze vermoord door hun zoon. Reiner is bekend van vele films uit de jaren 80 en 90. Vandaag wordt er in Berlijn verder gepraat over de oorlog in Oekraïne. President Zelensky is erbij, net als de Amerikaanse onderhandelaar Witkoff en leiders van Europese landen. Het weer op de meeste plaatsen vandaag zon en droog. Het is in de middag maximaal 10 graden. Dit is ZFM.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 仿佛。 my ZFM.